is Nieuws van 2 uur. moet met het RW. Staat Florida is een pendelboot met 50 passagiers aan boord in vlammen opgegaan. Alle opvarenden konden op tijd van boord komen. Sommigen moesten door de hulpdiensten uit het water worden gehaald. Zo'n 15 slachtoffers hebben last van ademhalingsproblemen door ingeademde rook. De boot bracht mensen van de kade naar een casinoschip in de buurt van de stad Tampa. Volgens de autoriteiten heeft de kapitein levens gered door om te keren toen hij vlammen opmerkte. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de machinekamer. In Tunesië zijn gisteravond opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen belasting- en prijsverhogingen. In een plaats aan de grens met Algerije raakten betogers slaags met de politie toen ze probeerden een weg te blokkeren. De protesten begonnen vorige week en hebben tot nu toe aan één demonstrant het leven gekost. Ook zijn in totaal zo'n 800 actievoerders opgepakt. Zaterdag was het even rustig. Toen beloofde de Tunesische regering zo'n 60 miljoen euro beschikbaar te stellen voor arme gezinnen. Het Turkse leger zet binnen een paar dagen de inval in op een Koerdische enclave in het noorden van Syrië, heeft president Erdogan bekendgemaakt. Volgens hem worden vanuit die enclave terreuracties tegen Turkije uitgevoerd, samen met de PKK. Erdogan hoopt op steun van de Amerikanen, maar die werken in Syrië juist samen met Koerden in de strijd tegen IS. De eigenaren van CNA willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders, meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf van de familie Brenningmeijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië. De familie is nog altijd eigenaar van CNA via een holding in Zwitserland. Het weer nog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... en stijgt de temperatuur tot iets boven nul. Smiddags gaat het lang regenen en waait het vooral aan zee stevig. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. Ook dinsdag en woensdag zijn er veel buien.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 ZFM.